Zo wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd. Er is ook een tijdelijk kabinet aangesteld dat het land moet regeren tot de verkiezingen. De grondwet, de voorlopige regering en de verkiezingen worden beschouwd als de laatste stappen naar volwaardige democratie. En dat is drie jaar na de volksopstand in Tunesië. De Italiaanse centrumrechtse minister van Landbouw Nunzia de Girolamo treedt af na beschuldigingen van corruptie. Volgens geheime opnames bemoeide zij zich met openbare contracten. De opnames zijn gemaakt in 2012, voordat ze minister werd. De Girolamo ontkent de beschuldigingen. Ze vindt dat haar collega's in de regering Letta haar laten vallen. Klokkenluider Edward Snowden denkt dat Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers hem willen doden. Dat zei hij bij de Duitse publieke omroep ARD. Op de website BuzzFeed zegt een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat hij Snowden graag een kogel door het hoofd zou jagen. In het interview zei Snowden verder dat de NSE aan industriële spionage doet, ook als dat niet nodig is voor de nationale veiligheid. Als voorbeeld noemde hij Siemens. Volgens Snowden heeft hij alle NSE-documenten inmiddels overgedragen aan journalisten. In Libië zijn drie van de zes ontvoerde Egyptische diplomaten vrijgelaten. Dat heeft het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Ook de andere ontvoerden worden waarschijnlijk snel vrijgelaten. De zes werden vrijdag en zaterdag in Tripoli door onbekenden ontvoerd. En dat gebeurde kort nadat bekend was geworden dat in Egypte een Libische militieleider was opgepakt. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Het kan lokaal glad zijn. Morgen en dinsdag wordt het 3 tot 6 graden met soms zon, maar ook in het westen en het noorden winterse buien. En woensdag gaat het weer vriezen.